met het NOS-journaal. In het noordwesten van Colombia zijn zeker elf mensen om het leven gekomen door noodweer. Dinsdag was er door zware regenval een aardverschuiving ontstaan... waarbij tientallen huizen werden bedolven onder modder en puin. Reddingswerkers zijn nog altijd op zoek naar overlevenden. Mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden opgevangen in scholen en gemeenschapscentra. In Colombia komen regelmatig aardverschuivingen voor... door zware buien tijdens het regenseizoen. Een op de vijf migranten heeft onnodig geen baan, zegt de adviesraad Migratie. Het gaat om een groep van meer dan 330.000 migranten. Om die groep aan het werk te krijgen is vooral een goede opleiding en meer kennis van de Nederlandse taal belangrijk, zegt de adviesraad. Door noodweer in Frankrijk zijn zeker twee mensen omgekomen, waaronder een jongen van 12. Hij was met zijn familie in de buurt van een rivier toen een boom op hem viel. Een man kwam om het leven toen hij in het noodweer met zijn kwad op een boom botste. In hoofdstad Parijs liepen metrostations onder water en stonden straten blank. In Frankrijk is al een week een hittegolf aan de gang... met lokaal temperaturen boven de 40 graden. Prinses Alexia is jarig. De tweede dochter van koning Willem-Alexander en koningin Maxima is 20 jaar geworden. Het is niet bekend hoe de prinses haar verjaardag viert. Volgens de Rijkvoorlichtingsdienst is dat privé. Alexia studeert momenteel in Londen. Ze volgt daar de bachelor civiele techniek. Tijdens Koningsdag noemde ze die opleiding pittig... maar zei het wel erg naar haar zin te hebben in Londen. Het weer. Vanuit het zuiden trekken buien over het land, soms met onweer. Het koelt af naar 13 tot 19 graden. Ook in de ochtend kunnen nog buien vallen. Pas in de loop van de middag breekt de zon vaker door. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. je wel ons huis verzameld tweedehands antiek, daar heb ik niemand serieus.